early hours of the morning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 deep inside we own internet. www.zfmzandvoort.nl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 上的好。红红。 exotic bill.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 Wel trekken de opstandelingen nu vanuit het oosten, westen en zuiden van het land in de richting van Tripoli. Zo zouden de strijders vanuit het westen Tripoli tot op 30 kilometer genaderd zijn. Ook zijn er opnieuw geruchten dat Gaddafi het land is ontvlucht. Het lijkt erop dat gisteravond het beslissende offensief van de opstandelingen op Tripoli is begonnen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog 14 Nederlanders in Tripoli. Allemaal mensen met familie in Libië. Alle expats zijn al een tijd geleden vertrokken. In het Belgische Hasselt zijn de slachtoffers van Pukkelpop herdacht. Dat gebeurde tijdens een gebedsdienst in een kerk tegenover het festivalterrein. De kerk zat helemaal vol. Een aantal van hen konden hun emoties niet de baas. Ze verlieten de kerk voordat de dienst afgelopen was. Ook volgden veel mensen de dienst buiten de kerk. Voor de organisatie van Pukkelpop was er een staande ovatie. De bezoekers van de gebedsdienst wilden zo laten merken dat ze de organisatie niets verwijten. Pukkelpop werd donderdag getroffen door noodweer waarbij tenten instortten en bomen omwaarden. Vijf mensen kwamen om, tien raakten erg zwaar gewond. KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Vanmiddag kunnen daar zware onweersbuien overtrekken met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Het Weerinstituut heeft voor deze provincies een code oranje afgegeven, de op 1 na hoogste waarschuwingscategorie. Het weer, vanmiddag toenemende kans op onweersbuien. Vooral in het zuidoosten met veel wateroverlast. Zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 graden tot 28 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen is het zonnig en overwegend droog. En het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op.